Gert Kluk met het NOS Journaal. De werkgevers en de vakbond in de schoonmaakbranche hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De bonden hebben twee maanden actie gevoerd. De werkgevers en bonden zijn uitgekomen op een loonsverhoging van 3,5% in twee jaar. De bonden eisten 4% in twee jaar. De werkgevers wilden niet verder gaan dan 2,5%. Rond deze tijd geven de werkgevers en de bonden apart een persconferentie. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport verloopt weer volgens schema. De afgelopen dagen werden de meeste vluchten nog geannuleerd, maar vandaag is de situatie weer normaal. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er geen vertragingen. Ook Ryanair heeft de vluchten van en naar Eindhoven weer opgepakt. De vertragingen hadden te maken met de aswolk uit IJsland. De marechaussee, de douane en de FIOD hebben een drugslijn tussen de Antillen en Nederland opgerold. Er zijn elf cateringmedewerkers van Schiphol opgepakt. Ze zouden cocaïne hebben verstopt in afval- en cateringtrollies. Er werd ook een twaalfde verdachte gearresteerd die niet op Schiphol werkte. Het onderzoek naar de drugslijn begon al vorig jaar en leidde vorige maand al tot de aanhouding van acht mensen op Bonaire. Het Britse vervoersbedrijf Arriva komt in Duitse handen. Deutsche Bahn betaalt 1,8 miljard euro. En met de overname ontstaat een van de grootste vervoersbedrijven van Europa. Arriva exploiteert bus- en treindienst in 12 landen, waaronder Nederland. Het weer droog, geregeld zon, ook stapelwolken.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 In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.